Het duurt nog zeker een week voor President Medvedev zegt dat Rusland het wil opheffen, maar dat er garanties van de EU moeten zijn dat de groenten geen EHEC-bacteriën bevatten. Staatssecretaris Breker zei deze week na een bezoek aan Rusland dat het importverbod voor Nederlandse groenten binnen een paar dagen kon worden opgeheven. Vanwege de EHEC-uitbraak in Duitsland besloot de Russische regering vorige week om geen groenten meer uit Europa te importeren. Julio Potsch is in Argentinië weer vastgezet. Dat heeft zijn Argentijnse advocaat bevestigd. Potsch werd eind vorig jaar op burgtocht vrijgelaten op voorwaarde dat hij in Argentinië zou blijven. Gisteren besloot een onderzoeksrechter in Buenos Aires dat hij weer direct achter de tralies moet. Volgens de onderzoeksrechter is er inmiddels voldoende bewijs voor zijn betrokkenheid bij de doodsvluchten tijdens het militaire regime in de jaren 70. Politieke tegenstanders werden tijdens de vluchten gedrogeerd en boven zee uit het vliegtuig gegooid. In de Tweede Kamer trekt zich een meerderheid af voor het pensioenakkoord dat werkgevers, werknemers en het kabinet vanochtend ondertekenen. In het akkoord staat onder andere dat de AOW-leeftijd in 2020 naar 66 gaat en in 2025 naar 67 jaar. Mensen kunnen ook eerder stoppen, maar dan krijgen ze een korting van 6,5%. Als ze langer doorgaan, krijgen ze juist 6,5% meer. De hoogte van de pensioenuitkering is niet langer gegarandeerd. CDA Theo Bovens wordt de nieuwe commissaris van de koningin in Limburg. Hij is vanochtend voorgedragen door de provincie. Bovens wordt de opvolger van zijn partijgenoot Leon Frisse, die na zes jaar vertrekt. Bovens is voorzitter van het college van bestuur van de Open Universiteit en was in het verleden ook wethouder in Maastricht. Zijn naam circuleerde al langer en ook de PvdA Frans Timmermans werd genoemd als mogelijke kandidaat. Bovens begint op 1 juli aan zijn nieuwe baan als gouverneur in Limburg. Het weer bewolkt en kans op een bui, temperatuur 16 graden aan zee, een graad of 20 in het binnenland. Morgen is nog zon, maar in de middag gaat het westen buien en iets lagere temperaturen. Dit was het. Dit is Jolande van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Blaken 5 en bij Eembrugge nog eens 5 kilometer. Richting Amsterdam tussen Blaken en knooppunt Muidenberg 7 kilometer. Dat was een aanrijding, alle rijstroken zijn vrij. A2 Amsterdam richting Den Bosch bij knooppunt Oude Rijn 3 kilometer. De rechter is is dicht en zit een auto met pech. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoude 2 kilometer. A10 de ringwest richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 4. A12 Den Haag richting Utrecht voor knooppunt minuten 3 kilometer. A20 ook van Holland richting Gouda. Voor knooppunt Rechtseplein 2 en bij Moordrecht nog 2 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij de afrit staat 4 kilometer.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 fall. But You know I'm tired of it all I have no time to teach these spells I'm Ik gaat verleden zijn ik nieuwe begin, maar een weer It's a strange religion, things Everything's mine, I can't control I feel the chaos in my room Yeah, I got no questions for I better learn to accept that There's a part of my life that will go away I'm used to my religion now It's gonna stop me from tired I'm going strength, stop telling you to come I am sure I can do it on These high This can't make me stop Cause nothing's gonna be a lie I'm losing my balance in this very room Tell me, tell me, tell me, tell me Oh. Zandvoort eh, voor ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM What? Thank you. do All my lady is around synthesize It ain't something you can buy Ain't got nothing to do with pumping mind Provided fits to do with time I'm just some stuff stolen Let me side of an LBC My mission trying to find mister the Warren G Seen a car full of girls, ain't no need to tweak A you search for what's a with two, one, three So I fuck Some brothers put some down, so I said I'm next Girls picking me, I'm the ties and sway These niggas looking so hard, they straight up pick up better things than some corny tricks? I see my homie and some suckers all in his mix makes us whole Switch it up my back into free toes If you want some, sit back and observe I said step again and lose already on the curve Got the freaks and that's a known fact Before I got jacked I was on the same track Pick up that book cause it's on N-O-T-E and not the one or two When I walk alone Same spot inside need of some desperate help Here's what they told in the teacher I were in need of something One of them came sexy as hell I said, ooh, I like your style She said my chords broke down and just